uur. Jobboot met het NOS Journaal. Een Jumbo-supermarkt in Rosmalen is uit voorzorg ontruimd. Er is een verdacht pakketje gevonden. De afgelopen maanden werden in Jumbo-filialen in Groningen en Zwolle explosieven gevonden. Gisteren maakte de politie bekend dat de Jumbo wordt afgeperst. Een onbekende dreigt bommen te laten ontploffen... als hij niet een aanzienlijk geldbedrag ontvangt van de supermarktketen. De Japanse premier Abe erkent dat Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog vreedheden heeft begaan. Maar hij maakt niet opnieuw excuses. In een toespraak stond hij stil bij het einde van de oorlog 70 jaar geleden. De buurlanden, China en Zuid-Korea, wilden weten of Japan opnieuw excuses zou maken voor het oorlogsleed. Abe noemde de eerder gemaakte excuses wel, maar zei dat huidige generaties niet belast moeten worden met voortdurende verontschuldigingen. Morgen wordt het einde van de oorlog herdacht in Nederland. Minister Dijsselbloem is blij dat de economie verder aantrekt, maar er ziet nog geen ruimte voor extra uitgaven. Het afgelopen kwartaal groeide de economie met 0,1 procent, blijkt uit de jongste cijfers van het CBS. Maar het Centraal Planbureau verwacht dat de groei zal stijgen. Het begrotingstekort is nu 1,5 procent en dat is lager dan het doel dat het kabinet zich bij zijn aantreden stelde. Toch vindt Dijsselbloem dat het tekort nog verder moet worden teruggedrongen. Het kabinet mikt wel op lastenverlichting van 5 miljard en dat gaat lukken, zegt minister Dijsselbloem. Meer veroordeelden hebben het afgelopen jaar hun gevangenisstraf ontlopen. Zo'n 2900 mensen zaten niet in de cel, terwijl ze wel veroordeeld waren. Een jaar eerder waren dat er ruim 2400. Volgens staatssecretaris Dijkhoff komt dat doordat er veel mensen zijn veroordeeld die in het buitenland wonen of van wie geen adres bekend is. Justitie doet er alles aan het aantal veroordeelden dat zijn straf ontloopt terug te dringen. Van de mensen die een jaar geleden ten onrechte niet in de cel zaten... zit inmiddels 19% alsnog zijn straf Het weer op veel plaatsen droog, af en toe zon...